Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. De politie heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de mishandeling van een agent in Rotterdam. Dat gebeurde tijdens een trouwstoet in augustus dit jaar. Te zien is hoe een man in een donker pak de politieman van achteren neerslaat. Op eerdere beelden was alleen te zien dat de agent al op de grond lag. De beelden zijn getoond in het programma Opsporing Verzocht. Daar vertelde de politie ook dat de agent er slechter aan toe is dan gedacht. Naast een hersenschudding heeft hij ook een spierverrekking in zijn nek. Het meisje van vijf dat zaterdag gewond raakte bij een brand in Brunsum is overleden. De brand ontstond waarschijnlijk toen het meisje langs een kaars liep... waardoor haar kleding vlam vatte. Ze werd naar een ziekenhuis in Duitsland gebracht... waar ze gisteren aan haar verwondingen bezweek. De moeder ligt in een ander ziekenhuis. Haar toestand is niet bekend. Buurtbewoners zijn een inzamelingsactie begonnen... om de uitvaart van het meisje te bekostigen. De Britse prins Harry klaagt de krant Mail on Sunday aan... voor het publiceren van een brief van zijn vrouw Meghan aan haar vader. In de brief maakt ze hem allerlei verwijten. Harry zegt dat de roddelpers net zo meedogenloos met Meghan omgaat... als met zijn moeder, prinses Diana. Zij kwam in 1997 om het leven tijdens een achtervolging door fotografen. Prins Harry is bang dat de geschiedenis zich herhaalt. In de Champions League is Tottenham Hotspur in eigen huis vernederd door Bayern München. De Duitse ploeg won met 7-2. Real Madrid ontsnapte thuis aan een nederlaag tegen Club Brugge. De Belgische ploeg stond in Madrid met 2-0 voor, maar uiteindelijk werd het 2-2. Club Brugge eindigde met 10 man doordat Ruud Vormer twee keer geel kreeg. Het weer. In de loop van de nacht trekken de buien via het zuidoosten weg. De minima komen uit tussen de 7 en 10 graden. Morgenochtend is het vrijwel overal droog, met van tijd tot tijd zon. Tegen de middag neemt vanuit het noordwesten de buiigheid weer toe. En bij een stevige noordwestenwind wordt het 13 à 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht Zaterdag 26 oktober is het weer Nacht van de Nacht.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 zfmzandvoort.nl get into the vibes I'm sending you right here. <coughs> uh, you see, love is like a. I know I love what you do when you do what you do. You got me pumped. 106.9 ZFN ZFM. Zf White knuckles and sweaty palms from shine.